Dit is Lieselot Thomassen met het NOS journaliseerde ex-militair oud-collega's benaderd voor de jihad, meldt de Telegraaf. Bronnen spreken over ronselpraktijken. De luchtmacht heeft het incident begin deze week aangegeven bij de geheime diensten MIVD en AIVD. Die onderzoeken de zaak. Amerikaanse straaljagers hebben vannacht weer luchtaanvallen uitgevoerd op stellingen van IS bij de Syrische stad Kobani. Het zou gaan om aanvallen op gevechtseenheden van IS en een paar gebouwen die door de terreurorganisatie zijn ingenomen. De uitbraak van ebola is de grootste medische bedreiging sinds het uitbreken van aids, zegt de directeur van het Amerikaanse preventiecentrum CDC. Volgens hem is het belangrijk om snel te reageren op nieuwe gevallen en is goede en toegankelijke gezondheidszorg noodzakelijk om verspreiding tegen te gaan. GroenLinks-europarlementariër Bas Eickhout staat op nummer 1 in de duurzame 100 van Dagblad Trouw. Hij is vicevoorzitter van De Groenen. De jury noemt hem een onvermoeibaar vechter voor een beter, krachtiger en doeltreffender klimaatbeleid. Eickhout is de bedenker van een Europese wet die het gebruik van broeikasgas in onder meer koelkasten en airco's verbiedt. In Mexico zijn opnieuw massagraven ontdekt in de omgeving van de stad Iguala. In de regio worden tientallen studenten vermist. 80 jongeren kaapten eind september drie bussen. Het kwam tot een bloedig treffen met de politie... die daarna een klopjacht hield op de jongeren. Sindsdien zijn 43 studenten spoorloos. Vandaag valt de eerste telegraaf op tabloidformaat op de deurmat. Het lettertype is hetzelfde, net als de grootte van de koppen. De telegraaf is de laatste grote landelijke krant die de overstap maakt naar tabloid. Parool was in 2004 de eerste krant die overging op dat formaat. Het weer in het westen en noordwesten eerst nog een enkele bui. Daarna droog en geregeld zon bij een graad of 17. Ook in het weekend is het een graad of 17 met af en toe zon, maar ook kans op een bui. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 Ja, how do you like your eggs in the morning? Goedemorgen. ZFM-luisteraars. In deze zoveelste uitzending van ZFM Jazz. Een van de langslopende programma's. En welkom in dit programma om de mooiste jazzmuziek te horen. Die we eh, bij elkaar hebben gesprokkeld. En we, dat is vandaag eh, samensteller en presentator Peter Den Boer. We gaan beginnen met een eh, ode aan de groten... En dat zijn muzikanten rondom Lester Young. We horen Roy Eldridge op de trompet, Vic Dickinson op de trombone, Teddy Wilson piano, Freddie Green, good old Freddie Green, op de gitaar, Gene Remey op de bas en Joe Jones op de drums. Lester Young was een tenorsaxofonist en een clarinetist die als een van de meest invloedrijke tenorsaxofonisten staat aangeschreven. Zijn naam, Prez, afkorting van president, kreeg hij eh, ooit van Billy Holiday, met wie hij heel veel heeft gewerkt. De jazz had namelijk al een King of Swing, Benny Goodman, en een Duke, dat was Ellington, en een Count, dat was Basie. En Lester Young bespeelde zijn eh, saxofoon op een heel eigen manier, licht en zweverig, dat gaan we zo meteen horen. In tegenstelling tot de destijds gangbare harde stijl van bijvoorbeeld uh, Coleman Hawkins. Daar hebben we ook al eens een programma aan gewijd. Hij heeft heel veel tenorsaxofonisten beïnvloed. Hoewel hij er zelf een, een bijzonder eigenzinnige stijl op nahield. Wij gaan luisteren naar al deze mannen die ik net genoemd heb in I Didn't Know What Time It Was. Thank you. for them things. Love for Sale. Dat was Astrid Gilberto in een eh, wat modernere setting. Astrid Gilberto die beroemd is geworden met haar Braziliaanse bossa nova songs. En die in 2001 de microfoon neerlegde en vervolgens ging schilderen en nooit meer muziek ging maken. We gaan nu luisteren naar Charles Hunter. En... Eh, stuk waar de vibrafoon en de Hammondorgel de boventoon voeren in het stuk Sugarcraft. MUZIEK for a thousand miles. And the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that's just where I belong. Yet I'm running to her like a river song. She give me love, love, love, love, crazy love. She gives me love She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And when I come to her, when the sun goes down, she takes away my trouble, takes away my grief, mm, takes away all of my heartache in the night like a thief. She give me love love. Yes, I need her in the daytime. Oh, but I need her in the night. so far away. She give me some sweet loving, brighten up my day. Yes, it makes me righteous, it makes me feel whole, and it makes me mellow. Crazy Love. Onmiskenbaar. Michael Bublé. Prachtige arrangementen, prachtige stem. En modern jasje en toch veel stukken uit eh, het oude repertoire. Maar wel heel erg fris. In de jazzmuziek worden heel veel thema's... Eh, speciaal gecomponeerd door de dames en heren muzikanten. Maar er zijn ook eh, stromingen die zeggen... we nemen klassieke stukken en af en toe duikt er een op. En dan laat de jazzmuzikant horen wat hij van zo'n klassiek stuk maakt. In een van de komende uitzendingen zal ik daar meer aandacht aan besteden. En vandaag laat ik iets horen uit Rigoletto van Verdi. Donna e Mobile, maar dan gespeeld door Mike Del Ferro. close voor comfort. De luisteraars die eh, regelmatig aan het toestel zitten... die weten dat ehm, mijn keuze geladeerd is met orkesten... die alleen maar uit hedendaagse Nederlandse muzici bestaan... omdat wij hier hele goede muzikanten hebben. Dit was Gea Griek en die zong mm, begeleid door Arie Kuit... Lodewijk Bouwens op de vibrafoon heel Roor piano, Hans Mantel contrabas en good old Louis de Bij op de drums. We gaan nu naar de gitaar van Charlie Bird en de saxofoon van Stan Getz. Samba Triste. tête tremblée, moins paix toute bagaille moins chère. Cyclone soufflé, la mer levée, c'est toujours la misère. La guerre fait troupes débarquées, moins qu'à toujours qui aimé, Mais faut tout ça changer, cher. moins créole, moins niqueur. Mais faut tout ça changer, moins plein bonne volonté, moins chacun, moins misère. Et puis moins sur la terre. Après présent moi l'école, c'est bon temps moi que oui, oh moi j'ai bien réalisé, depuis moi sur la terre, après présent moi l'école, c'est bon temps moi que... Zarico Rouge. Een van de langst spelende Franse uh, oude stijlbands. Geformeerd in 1965. Die prachtige muziek maken. En eh, dat was oorspronkelijk gebaseerd op de Creoolse muziek. Eh, en ze hebben inmiddels een vaste plek gevonden op alle Europese jazzpodia. En ze zingen ook word ik solo gezongen. En het is natuurlijk altijd aandoenlijk als eh, onze Franse jazzmuzikanten Engelstalige songs gaan zingen. En we gaan luisteren naar een oude bekende. En dat is Always. I'll be loving you always. With a love that's true, always. When the thing you plan need a help. may not be fair. car ton souvenir me fera souffrir encore plus que l'amour, mais toujours, toujours. lage laaggestreken bas. Dat was eh, Stefan Grappelli met een heel orkest. You took advantage of me. We gaan het eerste uur ZFM Jazz besluiten. Maar we wachten u graag terug na het reclame- en nieuwsblokje... voor nog een uur ZFM Jazz. En we gaan het besluiten met ehm, het eerste, eerste deel...